4 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Rutte gaat vanmiddag in debat met de Tweede Kamer over de val van zijn kabinet. Gisteren diende Rutte zijn ontslag in bij koningin Beatrix... nadat het zaterdag tot een breuk was gekomen met gedoogpartner PVV. In het debat gaat het onder meer over een datum voor verkiezingen. Een kleine meerderheid van de Kamer wil die al over twee maanden houden... maar andere partijen willen meer tijd. Ook de kiesraad, die het kabinet erover adviseert, vindt juni te vroeg... Nieuwe partijen zouden dan maar weinig tijd hebben om zich voor te bereiden. Rutte en de Kamer zullen ook debatteren over miljardenbezuinigingen die moeten worden doorgevoerd. Mogelijk kunnen VVD en CDA op bepaalde punten akkoorden sluiten met andere partijen. Wereldwijd is het aantal doden door de mazelen de afgelopen jaren fors afgenomen. Tussen 2000 en 2010 nam het aantal mazelendoden af tot 139.000. Dat is een daling van 74 procent. Toch is die daling niet groot genoeg om het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen. Die streefde naar 90 minder doden. Volgens het medisch tijdschrift The Lancet is dat doel niet gehaald... omdat er niet goed wordt gevaccineerd in India en Afrika. Daar vallen meer dan 80 van de doden wereldwijd. Het mazelenvirus is zeer besmettelijk en begint met koorts, verkoudheid en hoesten. In sommige gevallen leiden mazelen tot doofheid of de dood. In een huis in Arnhem is gisteren een tbs'er aangehouden... die zaterdag tijdens een, tijdens een begeleid verlof ontsnapte. Een speciaal team van het KLPD hield de man van 30 aan. Waarom de man tbs heeft, is niet bekendgemaakt. Hij zat vast in de kliniek De Kijverlanden bij Rotterdam. Eind maart wist een tbs'er uit dezelfde kliniek ook aan zijn begeleiders te ontkomen. Die man werd op 11 april weer opgepakt. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking met regen over het land. Overdag bewolkt en vooral smiddags buien. Het wordt dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Een goedemorgen, het is dinsdagochtend 24 april. Je hoort zometeen eh, muziek van de Radio 1 Week CD. Die is deze week van Miss Montreal, beter bekend als ook eh, Sanne Hans. Dat is haar echte naam. haar artiestennaam is Miss Montreal. Haar nieuwe album heet I Am Hunter. En zometeen gaan we daar nieuwe muziek eh, van horen. Maar eerst muziek van Paul Jong uit 1983. Zo'n prachtig liedje, zo'n heerlijk rustig liedje om dit uur te beginnen. En ook een prachtige tekst voor iedere reiziger. Ik vind een hele mooie tekst. Wherever I lay my head, that's my home.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 Dit was I Know I Will Be Fine. Het album is opgenomen in Nashville en ze heeft elk nootje eerst zelf gewikt en gewogen... voordat ze het licht van anderen over heeft laten schijnen. En uh, Miss Montreal dus beter bekend als Sanne Hans. Dit is dus haar nieuwe album I'm a Hunter. Zometeen hoor je Peter Frampton met Show Me The Way. Dat is de man die eh, zo creatief was met zijn talkbox. Maar eerst het goede doel met Geboren voor het Geluk. Het is de nacht. Met Herbert Codé. 1976 Show Me The Way van Peter Frampton. Bekend van zijn wah wah wah geluid. Hij is, eh, was creatief met, dat, eh, inderdaad, met het geluid. Hij maakte gebruik van de technieken om het geluid zo te vervormen... dat er iets eh, unieks uitkwam. En ja, dat nummer onderscheidt zich zeker van de anderen. En Peter Frampton die kreeg dus die talbox... En eh, hoe dat dan werkt, allemaal die talbox, wat dat, geluid, dat apparaatje dan doet... hoe dat geluid vervormd wordt, dat vertelt hij in een filmpje. En ik heb een linkje daarnaar eh, gezet op de Twitter. Twitter.com slash dit is de nacht. Daar staat een filmpje waarin hij ook vertelt... Ja, dat hij het eigenlijk niet heel erg vindt dat hij herinnerd wordt aan dat wah geluid Maar dat hij wel erbij zegt dat hij nog meer in huis heeft...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 I'm at your service now. But I always wanna guess just what you need. Trying to naar het programma Dit is de Nacht op Radio 1. Het is eh, iets voor half vijf. Je hoorde Buckshot LaFunk met Another Day. En dit was New World Sun met Today. En het was een heel rustig en mooi ingetogen liedje. Maar als je deze man op het podium ziet... dan gaat er echt een, eh, een eh, ja, misschien wel een nieuwe wereld voor je open. Want dit is echt een sensatie op het podium. Dit is swingend. Er zit energie in. Deze mannen die gaan echt helemaal los. Het is soul, het is funk, het is één groot feest. En binnenkort zijn ze weer meerdere keren in het land. Je hoorde New World Sun en Today. Het nummer kwam af van een nieuw album Rebel Turns en dan is het tijd voor de nachtgedachte. Het is een vertaling van een eh, stukje songtekst naar het eh, Nederlands. En deze tekst komt van het nummer van Alicia Keys.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 En eh, op internet is een eh, hele mooie website. Er zijn eigenlijk meerdere websites. En die gaan over eh, muziek dat het leven van mensen heeft veranderd. Records that changed my life. En ik kwam een mooi verhaal tegen bij deze plaat van America. En dat wilde ik graag eventjes delen. En het verhaal gaat als volgt. Ik weet niet van wie het dus is. Er stond ook een anonieme... Het was als anoniem geschreven. En het verhaal gaat als volgt. Ik woonde destijds als kleine jongen in Gouda. Ik zal een jaartje of vijf, misschien zes zijn geweest. En ik kreeg een radiosetje van mijn opa. De set, geen idee welk merk het was, stond te pronken als een trofee op het, op het uiteinde van mijn bed. De radio ging aan, de plaat en zijn verhaal. Met Our Horse With No van America heeft het toch op een, een of andere manier indruk op mij gemaakt. Want uiteindelijk herinner ik me nog het als mijn eerste nagenoeg tastbare muziekherinnering. Ik had nog geen idee hoe mijn muzieksmaak zich zou gaan ontwikkelen... en hoeveel cassettebandjes ik nog zou gaan afspelen hoeveel van vinyl ik nog zou gaan misbruiken en de eerste mobiele muziekervaringen. De eerste liveconcerten, hoe fantastisch ik de komst van de cd's zou gaan vinden. Zelfs muziek maken met het digitale muziektijdperk op het wereldwijde web met als huidige piek Spotify. Niet veel later ontdekte ik op de achterkant van de radio een knopje wat je kon verdraaien van 220 naar 110 volt. En zo geschieden. Het huis heeft stand gehouden, maar de radio helaas niet. Dit is De Nacht. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew. flag on the marble arch. And love is not a victory march, it's a cold and it's a bruise. But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every de mooie klanken van Jeff Buckley in Dit is de Nacht. Je hoorde Hallelujah, daarvoor hoorde je ook nog Moby. Zometeen Damien Jurado, maar nu eerst Johnny Hates Jazz. is de nacht. Met Herbert Codé. singer-songwriter Damien Dorado. Je hoorde Live Away from the Garden van zijn album Maracropa. Dat was een droom en dat was, een droom over een fictieve stad. En zijn hele album staat in het teken dus van die fictieve stad. Je hoorde dus eh, deze zanger Damien Dorado. Daarvoor zat Johnny Hates Jazz. Je hoort zometeen nog eh, niemand minder dan Larry Norman. Fly, fly, fly. Maar nu eerst Eternal en B.B. Winans. to play the pure love that Het Herbert code. together.